Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is veel misgegaan bij de evacuaties uit Afghanistan. Het heeft het kabinet toegegeven tijdens een debat dat tot diep in de nacht doorging. Demissionair minister Kaag heeft spijt en gaf toe dat er fouten zijn gemaakt. Maar ze vindt niet dat Nederland heeft gefaald. We hebben gehandeld op basis van verkeerde aannames. En dit is een heel bitter feit. Maar als je kijkt naar Noorwegen, België, eh, Zwitserland, Duitsland... dan hebben we het eigenlijk over dezelfde confronterende situaties, dezelfde onmacht. Minister Kaag en haar collega Bijleveld kregen een motie van afkeuring aan hun broek... maar die kreeg geen meerderheid en dus blijven ze. Komt nog wel een onafhankelijk onderzoek. politie heeft een man doodgeschoten in het Friese plaatsje Boelenslaan. De automobilist negeerde een stopteken waarna de politie erachteraan ging. Toen de man even stil stond wilde de politie erop af. De man gaf gas en reed op de agenten in waarna ze op hem schoten. Op de lijst van de 100 meest invloedrijke mensen die het Amerikaanse Time Magazine maakt... staat ook Frans Timmermans. De Nederlandse eurocommissaris staat tussen grote artiesten zoals Billie Eilish... en wereldbekende figuren als Prins Harry en Meghan Markle. En daar is Timmermans zelf gewoon ondergebleven. Natuurlijk moet er dan één iemand het gezicht zijn, dat ben ik dan. Eh, maar de indruk mag niet ontstaan dat dit allemaal eh, eh, door mij gebeurt. Ja, hij staat op het lijst vanwege zijn ambitieuze EU-klimaatplannen. En een doelpuntenfestijn voor Ajax in de Champions League. De Amsterdammers wonnen op bezoek bij Sporting Portugal. Eh, het was vooral de avond van één man. En die bal gaat tegen de paal. En Haller, doelpunt. Doelpunt Ajax in de tweede minuut. Ja, Sebastian Haller, zeven minuten later schoten Fransman hem er alweer in. Oh, ja Weer Haller. Weer Haller. Negende minuut en het is 2-0 voor Ajax. Dit gaat wel heel makkelijk. Ging inderdaad makkelijk, want Haller maakte nog twee doelpunten. Ook Steven Berghuis schoot er nog één in. En door een blunder kon Sporting ook nog een keer scoren. Eindstand 5-1 voor Ajax. Heb ik nog het weer. Het is bewolkt met vooral in het noordoosten wat regen. Vanmiddag overal droog, af en toe zon en een graadje of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio vooral vertraging op de A6 van Lelystad naar Muiden. Daar voor Muidenberg 5 kilometer file door een ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is daar bijna een uur. Je kunt dan ook het beste omrijden.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 Franse troepen hebben de leider van de islamitische staat in de Sahara gedood. Dat heeft de Franse president Macron gemeld. IS is vooral actief in de regio bij de grens tussen Mali en Niger... en zou achter aanslagen en ontvoeringen zitten met Amerikaanse slachtoffers. De SpaceX-raket van Elon Musk met amateur-astronauten aan boord is succesvol gelanceerd. Het is voor het eerst dat er alleen ruimtetoeristen in zitten. Aan boord zijn een internetmiljardair en drie passagiers voor wie hij de vlucht betaalt. Het weer bewolkt in wat regen, later af en toe zon bij 18 tot 21 graden.